van Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Geleen zijn drie mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde rond half twee vanmiddag op een doorgaande weg in het buitengebied. Hoe het kon gebeuren is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoeveel voertuigen er bij het ongeval betrokken waren. De Russische president Poetin is aangekomen in de Chinese stad Tianjin. Daar staat een veiligheidstop van de Shanghai Security Organization op het programma. Poetin praat daar onder meer met de Chinese president Xi. Ook de Indiaanse premier Modi is afgereisd. Het is voor het eerst sinds 2018 dat hij weer voet zet op Chinese bodem. Komende woensdag is er in Peking een militaire parade om het einde van de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Daar is naast Modi en Poetin ook de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un bij aanwezig. De politie heeft een man uit de gemeente Lochem gearresteerd... omdat hij had gedreigd het partijkantoor van de BBB in brand te steken. De man van 61 werd gisteren in de Telegraaf... de voorman van dierenrechtengroep ALF genoemd. Over de BBB zei hij dat die partij de boeren en jagers beschermt. En over het BBB-kantoor, daar gaat de fik in. Ook een dier, diertransportbedrijf zou door de man zijn bedreigd. BBB-fractieleider Van der Plas zei gisteren dat ze dit niet tolereert en deed aangifte. De man wordt verhoord. Daarna beslist het Openbaar Ministerie hoe het verder gaat. In de eredivisie heeft NEC met 3-2 verloren van Fortuna Sittard. Ondanks de nederlaag blijven de Nijmegenaren koploper... omdat ze een beter doelsaldo hebben dan PSV. Voor Fortuna scoorde Mo Itaharen twee goals in de eerste helft. De winnende werd in de extra tijd gemaakt door Paul Gladon. Het weer vanmiddag hier en daar een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht vooral in het oosten wat regen. Morgenmiddag soms zon, maar ook enkele buien. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor meer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A10 tussen Amsterdam-West en Durgedam. Daar was een ongeluk ook nog eens op deze omrijroute.